Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. De eervorm van dit jaar is een feit. Volgens Weer Online werd in de kop van Noord-Holland en de Wadden een windsnelheid gemeten boven windkracht 9. De storm ging gepaard met zeer zware windstoten van ruim 100 km per uur. Volgens weerkundigen is het uitzonderlijk dat het zo vroeg in het seizoen stormt. Vanuit het hele land zijn er de afgelopen uren meldingen van wateroverlast en omgewaaide bomen. De meeste van die meldingen komen uit Noord-Holland, Friesland en Groningen. Minister De Jager van Financiën heeft in Berlijn gesproken met onder andere zijn Duitse en Finse collega's. Het gesprek zou gaan over het onderpand dat Finland eist voordat het akkoord gaat met nieuwe noodleningen voor Griekenland. Maar dat is maar even aan de orde geweest, zei De Jager. Het ging vooral over de zorgen die de eurolanden hebben over de bezuinigingen waaraan Griekenland moet voldoen. Over onderpanden voor noodleningen aan Athene zijn nog geen afspraken gemaakt. In het Brabantse dorp Haghorst worden donderdag tien bommen uit de Tweede Wereldoorlog opgeruimd. Tijdens een routineinspectie inspectie vond Rijkswaterstaat twee bommen in het Wilhelmina-kanaal bij de sluis. Later bleken dat er tien, tien te liggen. De exclusieve opruimingsdienst haalt de bommen uit het water en brengt ze op een veilige plaats tot ontploffing. Bewoners binnen een straal van 150 meter rond de sluis moeten donderdag de hele dag hun huis uit. Nederland is door de overwinning op Finland geplaatst voor het EK voetbal in Polen en Oekraïne. Zelfs als Oranje niet eerste wordt in de pool, dan gaat het als beste nummer 2 van alle pools automatisch naar het TK. In Finland won Oranje met 2-0 door doelpunten van Kevin Strootman en Luc de Jong. Ook Spanje en Italië hebben zich geplaatst. Titelverdediger Spanje won met 6-0 van Liechtenstein en Italië met 1-0 van Slovenië. Duitsland had zich vorige week al geplaatst voor het EK. Het weer bewolkt en tijdens buien mogelijk zware windstoten. Vannacht af en toe een bui en minima rond 12 graden.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 explain the things I do for you. But girl, you know it's true. i stay with you, i feel my dues, and I'll be all you need. Feels so right, girl. Such the perfect love all my life. knew that love would bring us happiness.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 Get Spanish. Get Spanish on. Get Spanish on. Hola supermercado y la bancos por aquí. Let's get Spanish. Get Spanish. Get Spanish on. Get Spanish Yes, this is Harold Fred Should they to know on this stage and around town with me.